Ik vraag alleen een hutje op de heide. Daarbij een meisje en dat ben jij. Een zalig leven zal ik je geven. Heel dicht bij mij in ons hutje op de heide. Ik vraag alleen een stil geluk een kinderlaag die hoort erbij. Jij blijft geborgen voor alle zorgen, heel dicht bij mij in ons hutje op de hei. de grote stad trekt mij niet aan. Het is er druk, men gaat je aan. Maar op de hei, daar vind ik rust. En niemand ziet er leven zal ik jou geven. Heel dicht bij mij, in ons hutje op de hei. Ik vraag alleen een stil geluk tezamen, een kinderlaag jij blijft geborgen voor alle zorgen, heel dicht bij mij, in ons hutje op de